en internet. ZFM. Met nu de nacht. shut it go. Breathe the next embrace. you were three We were dancing in the street And you looked just like an angel you looked up beside the sky, saw the birds and wondered why they could fly away so high.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 Tristan van der Vlis schoot precies een jaar geleden zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. 17 mensen raakten gewond. Burgemeester Eenhoorn van Alfa houdt tegen 12 uur een toespraak waarna een paar minuten stil te worden gehouden. In het winkelcentrum wordt een gedenkteken onthuld in de vorm van een glazen plaat. Buiten komt een herdenkingsplek met een ronde bank en een magnoliaboom. Het is volgens Eenhoorn de enige keer dat er een officiële herdenking wordt georganiseerd. Hierna laat de gemeente het initiatief over aan anderen. Helikopters hebben in Zwitserland 75 passagiers gered uit een gestrand gondel van een kabelbaan. Dat gebeurde vlakbij Sankt Moritz in de Alpen. De gondel was halverwege de berg vast te zitten. Het duurde drie uur om alle passagiers in veiligheid te brengen. Niemand raakte gewond. Waardoor de gondel bleef steken is nog niet duidelijk. De Diavoletza kabelbaan gaat tot 3000 meter hoogte. Daar is op de gletsjer een skioord. Het openbaar vervoer in heel België staat de komende ochtend stil bij de dood van een controleur. Bussen staan om 10 uur 2 minuten stil en in treinen wordt passagiers gevraagd om 2 minuten stilte in acht te nemen. De medewerker van het Brusselse vervoersbedrijf MIVB werd zaterdagochtend bij een verkeersruzie in Brussel zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek. Om 10 uur wordt ook een stille tocht gehouden naar de plek van het incident. In Brussel rijden de trams, bussen en metro's sinds zaterdagochtend helemaal niet meer. Het personeel wil pas weer gaan rijden als de minister van Binnenlandse Zaken garanties heeft gegeven voor de veiligheid. Door de OV-staking in Brussel maken taxis in de Belgische hoofdstad overuren. Taxibedrijven krijgen tot vijf keer meer oproepen dan normaal. Het weer...